Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken valt het niet binnen het takenpakket van de koning. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wil wel kijken of het boek later dit jaar nog een rol zal spelen op een bijeenkomst op de Nederlandse ambassade in Moskou. Het is niet bekend of bij die bijeenkomst de Russische regering vertegenwoordigd zal zijn. De K-krant en het COC hebben het boek gemaakt vanwege de strenge homo-wetgeving in Rusland. De Pussy Riot-zangeres die al twee weken zoek was... is naar een strafkamp in het oosten van Siberië gebracht. Dat heeft haar man via Twitter laten weten. De zangeres zou vanwege haar hongerstaking... naar een werkkamp in het westen van Rusland worden gebracht... maar daar kwam ze volgens haar familie nooit aan. De Russische autoriteiten willen niet zeggen waar de zangeres is. Ze moeten de familie van een gevangene... uiterlijk tien dagen na aankomst in een strafkamp op de hoogte stellen. De Vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Utrecht wil dat oud-wethouder Jan van Zanen de nieuwe burgemeester wordt. De 52-jarige VVD'er moet Aleid Wolfsen opvolgen. Voor de functie hadden zich 26 kandidaten gemeld. Naast van Zanen werd oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius als kanshebber genoemd. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle heeft de Britse ambassadeur op het matje geroepen na beschuldigingen over spionage. Volgens de Britse krant The Independent staat op het Britse ambassadegebouw in Berlijn een afluisterpost. Dat zou blijken uit NSE-documenten van klokkenluider Edward Snowden. Vorige week werd in het afluisterschandaal ook de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn ontboden. Het weer bewolkt en regen, het is 8 tot 11 graden. Buien ook met kans op windstoten. Morgen in het noorden opklaringen, later in het zuiden weer regen. En dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files met een lengte van 4 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam. Daar staat voor het Muidenberg 4 kilometer en verderop 4 kilometer voor Diemen. A2 richting Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel 6. Op de A4 richting Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer... Op de ring Amsterdam A10 tussen knooppunt Amstel en Oud-Zuid 4. Tussen Afrit Volendam en de Koentunnel 5. En tussen Geuzenveld en knooppunt Amstel 7 kilometer. A12 Den Haag in de richting Utrecht bij Reewijk 5 kilometer. En richting Den Haag staat tussen Driebergen en knooppunt Lunette 6 kilometer. A13 in de richting Den Haag ook 6 kilometer bij Delft-Zuid. En dat komt door een ongeluk. Bij Delft-Zuid is daar door de linkerreis ook dicht. A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Knopen de Brechtseplein 5 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Afrit het Maarn en Knoop het Hoevelaken 6 kilometer.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 Maybe I know you luisteraars. Dit is een eh, uitzending van eh, CFM Politiek. U eh, wordt straks verbonden met de raadzaal... waar de gemeenteraad de vergadering zal houden. Eerst debat en daarna besluitvorming. De agenda voor het debat zal eigenlijk uit twee grote blokken bestaan... Het eerste blok is de algemene beschouwingen... waarin elke politieke partij zijn zijn visies en zijn eh, speerpunten vastlegt. Het, eh, het, tweede grote blok zal de programbegroting zijn voor volgend jaar. En eh, de jaren daarna tot 2017, de meerjaarbegroting. En uiteindelijk staat er nog als punt 4 dan ook nog op belasting- en rechtenverordeningen 2014. We gaan wachten tot de burgemeester de vergadering opent om 8 uur. Dat eh, zal weer met de hamerklap gaan. Waarschijnlijk wel weer. <laughs> achter de microfoon eh, en eh, techniek en regie doet weer Pascal van der Beek. En uh, Marcus van Dam hebben we hier als hoofdtechnische dienst... die de supervisie over het geheel voert. Want we zijn met een nieuwe zender bezig... en we hopen dat dat allemaal goed gaat. Het ziet eruit van wel. In ieder geval, we goed signaal binnen vanuit het raadhuis. Dat klopt inderdaad. Pascal, zullen we een muziekje draaien tot uh, Ja, we gaan nog gewoon eventjes door. Oké. Hoi. luisteraars eh, verontschuldiging. Ik was helemaal vergeten, het beste paard van stal. Uh, Pieter Joustra zit als razende reporter in, eh, in de raadzaal... en zal daar waar het nodig is, en zeker bij schorsingen en zo... live verslag doen van datgene... Wat, wat, wat zei en, en toelichting geven. En toelichting geven op datgene wat... En vooral gezichtsuitdrukkingen. Ja, dat zeker. Hm? <laughs> Oké, we gaan verder met de MUZIEK